Gisteren met het NOS-journaal. In Tel Aviv is gisteravond gedemonstreerd tegen de uitbreiding van de oorlog in Gaza. Volgens de organisatie waren er 100.000 mensen op de been. Donderdag maakte premier Netanyahu bekend dat Israël Gaza stad wil bezetten. Inwoners krijgen tot de symbolische datum van 7 oktober de tijd... om de stad in het noorden van Gaza te verlaten en naar het zuiden te vertrekken. De demonstranten vrezen dat de nog levende Israëlische gijzelaars dat niet gaan overleven... en zij eisen een staakt het vuren. Meerdere Europese leiders roepen op om Oekraïne te betrekken bij de top in Alaska komende vrijdag. Amerikaanse president Trump gaat dan met de Russische president Poetin praten over de oorlog in Oekraïne. In een gemeenschappelijke verklaring stellen de leiders van Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Finland, Polen en de EU... dat de weg naar vrede in Oekraïne niet kan worden bepaald zonder het land zelf. Volgens het Witte Huis staat Trump ervoor open om president Zelensky uit te nodigen. Het aantal mensen dat gisteren is opgepakt in Londen... omdat ze demonstreerden voor actiegroep Palestine Action... is opgelopen naar zeker 474, zegt de Britse politie. Palestine Action voert actie tegen bedrijven die wapens leveren aan Israël. De Britse overheid heeft die groep als terroristische organisatie bestempeld... na een actie op een Britse luchtmachtbasis. Daar werden militaire vliegtuigen door actievoerders beklad. Aan de steunbetuiging voor Palestine Action deden honderden mensen mee... Ze riskeren een jarenlange gevangenisstraf. In de eredivisie zijn gisteravond vier wedstrijden gespeeld. Titelverdediger PSV speelde Sparta van de mat. In Eindhoven werd het 6-1. NEC staat tweede na een 5-0 zege op Excelsior. Feyenoord won met 2-0 van NAC Breda. En Volendam pakte een punt bij Heerenveen. Het werd 1-1. Het weer lokaal kan wat mis voorkomen.